uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Een Nederlandse man is in Canada veroordeeld tot 13 jaar cel in de zaak Menda Tot. Het 15-jarige meisje werd door de man afgeperst met onder meer naaktfoto's... en pleegde 10 jaar geleden zelfmoord. De zaak kreeg wereldwijd veel aandacht omdat Tot voor haar dood een video had opgenomen... waarin ze haar verhaal deed via briefjes... De 44-jarige man is in 2018 in Nederland al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel... voor het afpersen van tientallen andere meisjes. Die straf moet hij eerst uitzitten. Het dodental door de explosie in een kolenmijn in Turkije is opgelopen naar zeker 25, meldt de minister van Volksgezondheid. Minstens 17 mensen raakten gewond en er zit nog een onbekend aantal mijnwerkers vast. De explosie in de mijn in het noorden van Turkije was aan het begin van de avond... en ontstond vermoedelijk door brandbare gassen. De verwachting is dat president Erdogan vandaag een bezoek brengt aan de rampplek. Journalisten worden systematisch geronseld door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD, meldt NRC na eigen onderzoek. De krant sprak met 32 redacteuren en correspondenten en de helft daarvan zegt benaderd te zijn door een van de diensten. In een enkel geval wilde de AIVD de journalist betalen. Prominente journalisten waarschuwen in NRC voor de gevaren van het samenwerken met inlichtingendiensten. Oekraïne krijgt een nieuw militair steunpakket van de VS. Het gaat onder meer om 200 voertuigen en duizenden granaten en antitankwapens. Oekraïne heeft sinds februari voor ruim 17,5 miljard euro aan Amerikaanse militaire steun ontvangen. Op een boerderij in het dorp Bleia in Friesland worden 80.000 vleeskuikens gedood vanwege vogelgriep. In januari werd er ook al vogelgriep vastgesteld. Toen werden er 220.000 dieren afgemaakt. Het weer op veel plaatsen droog en lokaal wat mist. Het is 9 tot 12 graden. Overdag eerst bewolkt en kans op wat regen. Later meer zon en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden, maar op de A9 heb je 5 minuten vertraging van Amstelveen naar Diemen tussen Amstelveen en de afrit AMC.